met het NOS Journaal. Mensen die dit jaar van baan wisselen moeten goed op hun pensioen letten. Een overstap van de ene naar de andere sector kan duizenden of zelfs tienduizenden euro's kosten. Daarvoor waarschuwen pensioenexperts en de pensioenfondsen zelf. Het mislopen van geld komt doordat nog niet alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het nieuwe stelsel. Omdat dat stelsel nadelig uitpakt voor mensen midden in hun loopbaan krijgen zij een compensatie. Maar als zij overstappen naar een ander pensioenfonds lopen ze dat geld mis. De Tweede Kamer vraagt het ministerie van Sociale Zaken om opheldering. Het kan stinken vanochtend in Vlaardingen en Schiedam. In de Botlek is brand uitgebroken in een boot met huisafval. De duwbak is verplaatst naar de kade. Daar haalt een grijper het huisafval eruit en wordt het geblust. Rusland mag voorlopig olie blijven verkopen... want Amerikaanse oliesancties blijven bijna een maand langer opgeschort. Sinds 12 maart staat de VS andere landen toe om Russische olie te kopen... en zo de brandstoftekorten te verminderen. Die zijn ontstaan door de oorlog in Iran. Vorige week zouden de sancties weer ingaan... maar het Witte Huis is daarvan teruggekomen... en geeft de Russen langer een vrijstelling. De EU is kritisch omdat Rusland veel verdient aan de oliehandel. Dat geld kan worden gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Schepen durven het nog niet aan om door de straat van Hormuz te varen... hoewel Iran zegt dat de zeestraat open is. Op beelden is te zien dat vrachtschepen gistermiddag opstoomden uit de Perzische Golf... om vervolgens massaal om te keren. Mogelijk komt het door de onduidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan. Zo heeft Iran een aantal voorwaarden voor een tocht door de straat... en houdt Amerika nog steeds een blokkade in stand. Het weer... Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het westen buien.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 you down. I don't see no cows. No, no, wait. Yeah, that one over there. Yeah, I... Taxi. Take me to the other side of town. Just as fast as you can. Taxi before my lady put me down. Please won't you hurry?